Maar het gaat niet alleen om nieuwe afspraken, zegt verslaggever Youssef Abjai. Allerlei eh, paviljoens staan er waar dingen worden laten zien. Eh, onderzoeken worden gepubliceerd, evenementen worden gehouden. Er komen zo'n 70.000 mensen op deze klimaattop af. Dat is de grootste klimaattop die ooit georganiseerd is. De klimaattop in Dubai duurt nog twee weken. Wil je weten wat jij in de toekomst gaat merken van klimaatverandering? Bij NOS op 3 hebben we een interactive gemaakt. Check die dus vooral even in de NOS-app. Demissionair staatssecretaris Gunay Oesloe stopt ermee en wordt topvrouw bij reisorganisatie Corendon. Politiek verslaggever Roel Bolsjes weet waarom. Haar broer is oprichter van uh, Corendon en eh, de huidige topman die moet om persoonlijke reden terugtreden. Dus er is er een klemmend beroep op haar gedaan, schrijft ze. Eh, ze voelt de verantwoordelijkheid om terug te gaan. Ja, Oesloe was staatssecretaris van Media en Cultuur. Over anderhalve week begint ze als baas bij Corendon. over veranderingen in Den Haag gesproken. Verkenner Ronald Plasterk is nog nog steeds druk met gesprekken en koffietjes met de lijsttrekkers over het vormen van een nieuwe coalitie. Vanmiddag komen Bontebal, Marijnissen, Baudet en Ouwehand nog langs. Steeds meer jongeren moeten een bijstandsuitkering aanvragen. Het aantal mensen onder de 27 in de bijstand steeg met bijna 10%. Volgens het CBS zitten in Nederland nu bijna 400.000 mensen in de bijstand. Dat aantal is voor het eerst in twee jaar gegroeid. En Rijkswaterstaat heeft voor het eerst door het hele land gestrooid. Alle snelwegen kregen vannacht een laagje zout vanwege de gladheid. In totaal hebben de wagens 35.000 kilometer gereden en is er 2,2 miljoen kilo zout gestrooid. Komt volgens Rijkswaterstaat neer op één theelepeltje per vierkante meter. Het weer, let op, want op sommige plekken is het nog steeds glad en of mistig. Als die mist eenmaal weg is, blijft het eh, zonnig, al is het ook fris. Komende nacht gaat het opnieuw vriezen en ook morgen is het fris en het wordt weer bewolkt. ZFM, dit is Robert Vriesen van de ANWB. De ochtendspits is aan het oplossen. In het noorden van het land rond het IJsselmeer en in het zuidwesten van het land komt nog dichte mist voor. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij Utrecht Centrum. Een kwartiertje vertraging door 5 kilometer file. 10 minuutjes op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht bij de Leidse Rijntunnel. 4 kilometer file daar. En 10 minuten op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij Amsterdam Oud-Zuid.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 Ze zouden uiterlijk vandaag horen of ze daar recht op hebben, maar dat wordt uiterlijk eind maart. Het instituut Mijnbouwschade heeft computerproblemen. Tegen de man die verdacht wordt van een dubbele moord in een McDonald's in Zwolle is 30 jaar cel geëist. In een vol restaurant schoot hij in maart vorig jaar twee broers dood. Aanleiding was een ruzie over geld. Een duivenhouder in het Friese Harkema is in een paar dagen tijd twee keer bestolen. Daarbij zijn zo'n 90 postduiven meegenomen met een waarde van meerdere tonnen.